Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Oude, en nieuwe evenementen vallen in het water. Zo gaat bijvoorbeeld de vuurwerkshow in Tilburg voor het derde jaar op rij niet door vanwege het weer. En ook mag de fik niet in bij veel vreugdevuren. Daarom werden de stapels in onder meer Den Haag, Delft en Amsterdam gisteravond al aangestoken. Deze organisator kreeg gisteren het teleurstellende telefoontje. Oké, nou meld het nieuws maar, ik weet genoeg. No go, duidelijk. Hij mag vanavond, nou dat gaat het volk niet accepteren. Ook nieuwjaarsduiken gaan op veel plekken aan de kust morgen niet door. De lonen van veel Nederlanders gingen dit jaar flink omhoog. cao's kregen er gemiddeld 6,6 bij. De grootste loonstijging in meer dan 40 jaar. Dat wil niet zeggen dat we ook meer te besteden hebben, zegt het CBS. De afgelopen vijf jaar zijn de lonen en de prijzen ongeveer even hard gestegen. De prijzen gingen natuurlijk in het begin heel hard. Maar de afgelopen twee jaar hebben de lonen een inhaalslag gemaakt. Er zijn de lonen in de afgelopen vijf jaar min of meer precies zo hard gestegen als de prijzen. Onder meer in de horeca zijn ze meer gaan verdienen, net als kappers en uitvaartondernemers. En vandaag is de laatste dag dat je kunt overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Veel mensen stellen het uit tot het laatste moment, zeggen de verzekeraars. En dit jaar werd er extra lang gewacht. Volgens vergelijkingssites kwam dat doordat de contracten tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars pas laat rondkwamen. Daardoor kon je pas laat een goed overzicht krijgen. En wat moet je doen met 30 miljoen? Dat is de vraag als je vanavond bij de oudjaarstrekking de jackpot wint. Deze financieel adviseur heeft een belangrijke tip. Je wilt niet weten hoeveel mensen zo'n lot gewoon kwijtraken. Of dat er eh, de open haat eh, te pakken heeft. Of je verliest hem gewoon in eh, alle drankzuchten die er is tijdens tijdens Audiaansavond. Berg het gewoon veilig op als je hem hebt gewonnen. Dat is eigenlijk tip 1. Hij adviseert ook het eerste half jaar niks uit te geven... zodat je niet alles in een opwelling over de balk gooit. Het weer nog, grijs met op sommige plekken een spat motregen.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 La cabeza y los pies se mueven con mi boom saca boom sacalaca, yes. Camilo mm. Sube las manos que esta en pena empieza. Ah, ah. Quiero que me agarres con las patas, como, como nudo de corbata, como, como, como garrapata. como oh, Otra vez, otra vez, la cabeza y los pies se mueven con mi boom shakalaka, boom chacalac, yes. Otra vez, otra vez shakalaka, boom shakalaka, yes. Oh, yes. Oh, yes. con hey, Con esa miradita que no me lo que tengo.